Ze benadrukte dat de Kamer nog niet beschikt over de stukken van het Openbaar Ministerie over de zaak. In het OM-dossier staat dat één of meerdere fractievoorzitters worden verdacht van het lekken van informatie uit de commissie Stiekem. De Kamer moest beslissen wat er nu moet gebeuren omdat het OM niet bevoegd is om de zaak verder te onderzoeken. Mensen die hun verkeersboete niet kunnen betalen moeten niet in de cel worden gezet. De Nationaal Ombudsman vindt dat mensen met financiële problemen niet thuis horen in de gevangenis. Ook vindt hij deze zogeheten gijzeling zinloos. Iemand in een cel vastzetten leidt niet tot het alsnog betalen van een boete. Het ontwricht het dagelijks bestaan en de maatschappelijke kosten zijn hoog. Het Openbaar Ministerie komt vandaag toch niet met een strafeis in de zaak van de moord op Nicole van den Hurk. Hij heeft zich deze week een getuige gemeld die zegt dat de verdachte tegen hem een moord op een meisje heeft bekend. De oud-TBS'er ontkende eerder deze maand in de rechtszaal dat hij het 15-jarige meisje in 1995 heeft vermoord. In Madrid zijn allerlei maatregelen genomen tegen luchtvervuiling. Er hangt al dagen een grauwe wolk boven de stad door de hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Volgens metingen is het gehalte aan stikstofdioxide veel hoger dan toegestaan. Madrilene wordt verzocht hun auto te laten staan. Als ze toch de weg op gaan, mogen ze in ieder geval vandaag niet harder dan 70 km per uur. Bij een autorally in Zuid-Afrika is een man uit Twello omgekomen. De man van 54 werd uit de auto geslingerd toen zijn auto in een slip raakte en meerdere keren over de kop sloeg. De bijrijder liep alleen een zware hersenschudding op. Hij mag over een week terugvliegen naar Nederland. Het weer op de meeste plekken is het droog.